Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Reddingswerkers en militairen zijn in een woonwijk in de Pakistanse stad Karachi... op zoek naar overlevenden van een neergestort vliegtuig van Pakistan International Airlines. Aan boord van de Airbus waren 107 mensen. Het toestel stortte vlak voor de landing neer in een dichtbevolkte wijk van Karachi... de grootste stad van Pakistan. Groot-Brittannië wil reizigers die het land binnenkomen en de verplichte 14 dagen quarantaine negeren 1000 Britse pond boete geven, omgerekend ruim 1100 euro. Volgens de BBC maakte de Britse regering dat vandaag bekend op de dagelijkse briefing van het kabinet. De strenge quarantaineregels moeten volgende maand ingaan. Voor het eerst sinds de corona-uitbraak zijn er minder Nederlanders overleden dan normaal zou zijn in deze periode. Volgens het CBS overleden de afgelopen week bijna 2850 mensen, zo'n 200 minder dan normaal. De afgelopen acht weken was de sterfte juist hoger. Dat er minder sterfgevallen zijn na een periode van oversterfte is volgens het CBS geen verrassing. De meest kwetsbare mensen zijn door het coronavirus versneld overleden... waardoor er de komende tijd relatief weinig sterfgevallen zijn in deze groep. In Rusland zijn de afgelopen dag 150 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is de hoogste stijging sinds de corona-uitbraak in het land. Het officiële dodental staat nu op 3249. De Russische autoriteiten melden in totaal bijna 330.000 infecties. Het land behoort wereldwijd tot de landen die het hoogste aantal besmettingen hebben gemeld. Het weer, af en toe zon, verder trekken er buien over. Eerst is het nog zo'n 23 graden. In de loop van de dag koelt het snel af door een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Knoop het richting Knoop het Amstel... staan een file tussen de Koentunnel en Buitenvelders van 5 kilometer door een kapotte auto.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 Girl, your body looking good, and you put me in a mood when you wine, you wine so good. Yeah. Then she ball out, oh she grab on me thing like, oh lad, and then I give she the thing like, oh lad. I mash up the place and you know you whining good. She ball out, oh just give me some time now, hold on. she want me to down the wine now, hold on. From the mirror. Practice that thing there for me. Girl, your body looking good, and you put me in a mood when you whine. you whine so good. Yeah. Then she ball out, hold on. She grab on me thing like hold on, and then I give she the thing like hold on.